Ik loop dus de ijsberen door de gang en ik heb een telefoongesprek met Jan Jaap. Ik ben namelijk ziedend. Het is eh, begin februari 2012. En ik heb een stuk geschreven vanuit kwaadheid... over de vervroegde vrijlating van de dader. Die jongen die mijn Floor heeft doodgereden. En tot nu toe heb ik helemaal nooit publiciteit willen zoeken. Hebben we juist gemeden, want onze ervaringen met de publiciteit waren niet echt geweldig. Want de pers, die is op zijn zacht gezegd nogal indiscreet en niets ontziend eigenlijk. Tijdens de dag van overlijden en de weken na... en tijdens de rechtszaak drong de pers zich enorm aan ons op. Tijdens de begrafenis moest er zelfs een persvak komen. Floor was nog geen BN'er, totdat ze doodgereden werd. Toen werd het een smeuig verhaal van een gehandicapt meisje... wat bij de comedy train was. En eh, ja, vervolgens... en op een manier doodge, doodgereden, doorgereden. Dus dat was het hele pakket... Eh, ja, voor een eh, goed verhaal in de krant. Ik heb toen, en dat zou ik graag even willen voorlezen... op 4 april, dus twee weken na haar eh, overlijden, heb ik daar een stuk over geschreven. En ik heb toen overwogen om dat ook eh, te plaatsen in een krant. Maar Jan Jaap heeft me dat toen eh, <laughs> nogal ferm afgeraden. Maar toch, ik denk, nou, ik ga het nu eens even voorlezen. 4 april 2011. Doodervaring. Vandaag kreeg ik een brief van mijn lieve dochter Floor. Zij werd 25 maart jongsleden doodgereden op het Mercatorplein in Amsterdam. En dit is wat ze schreef. Lieve pap, toen ik geboren werd, had ik een bijna doodervaring. Maar daar weet jij alles van. Zoals ik ook vaak tijdens mijn optreden vertelde, was dit misschien een foutje. God lette even niet op en liet me toch leven. Maar wel met een handicap. Ik was spastisch. Na 26 jaar was ik hier wel redelijk mee in het reinen. En ik was klaar voor de volgende stap. Een vriendje, keihard werken voor een avondvullende show... binnen een paar jaar en een eh, vaste woonruimte. Vrijdag 25 maart jongsleden was ik op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en werd doodgereden. Echt dood dit keer. Sorry, sorry pap. Ik wilde jou en mama nooit ongelukkig maken. De dag van de begrafenis was prachtig. Mooi weer, veel mensen, goede muziek, prachtige praatjes. Ik had het zelf echt niet beter kunnen doen. En een hoop tranen. Ik werd er blij van dat het allemaal over mij ging. Toch was er een smetje. Er was daar namelijk een levensvorm aanwezig die ongewenst was. Dat was voor iedereen jammer, maar zeker voor jou en ook voor mama. Ik had het tijdens mijn optredens vaak over diverse levensvormen... zoals lieve heersbeestjes, appels, paprika's en eendjes. Maar tijdens mijn uitvaart zag ik de laagste levensvorm op aarde. De moreel gehandicapten. Journalisten zonder enig moreel besef. Foto's makend van andermans leed. Ik heb nog gegoogeld hoe dit soort moreel gehandicapten heten. Ik kwam onder andere uit op Edwin Jansen paparazzi-fotograaf. Daarna heb ik www.synoniemen.net gecheckt op deze naam. Resultaten waren daar onder andere rioolral, kakkerlak, ameuben en Strondvlieg. Maar weet je pap, het heeft mijn pret niet bedorven. Het was een dag om nooit te vergeten, dood of levend. Vette shit, ouwe. Kus, kus, kus, Floor. Maar na de eerste week kwam die boosheid dus flink los. En niet alleen de boosheid op de pers, ook de boosheid op de dader. Echt, ik, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik, er kwam een, een, een, een instinctmatige boosheid los die onbeschrijfelijk was. En ik moest hem kanaliseren. Dus wat ik gedaan heb, is voor mijn geest gehouden dat ik een boek ga schrijven. Ik ga een boek schrijven waarin ik... Ja, dat klinkt heel onbeschaafd wat ik nu ga zeggen. Maar waarin ik deze jongen... en laat ik ook nog erbij zeggen, dat was op dat moment... nu sta ik er weer anders voor. Op dat moment ging ik een boek schrijven... waarin ik alle martelingen en de langzame dood die hij zou gaan sterven... zou gaan beschrijven. Tijdens de rechtszaak hadden wij de confrontatie met de dader... En ja, wat een loser vonden wij die gast. Krokodillentranen over spijt. Ja, spijt erg eh, vond hij het vooral de consequenties die het voor hem had. Maar het boost ben ik eigenlijk geworden... na de uitspraak dat hij één jaar zou krijgen... in plaats van de geëiste vier jaar. Wat was ik pist op het systeem. De dag voordat dit uitgesproken werd was er een gast op een scooter... die een raket dat gebouw in heeft gejaagd. Achteraf dacht ik van, ja, ah, dat had ik ook zomaar kunnen zijn. Ja. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. you do what they told ya. you do what they told ya. you do what they told ya. you do what they told ya. you do what they told ya. Go to die. Afijn, ik ben dus op mijn werk en heb een telefoongesprek met Jan Jaap. Want ik heb een eh, stuk geschreven in verband met de vervroegde vrijlating van Floor. Want, ja, ik was al boos. Maar ergens in eh, februari komt bij ons een brief binnen... dat deze jongen, die mijn dochter heeft eh, doodgereden... vroeger vrijkomt dan de 25 maart... waar ik al pist over was. En tot nu toe, zoals ik al aangaf, wilde ik de publiciteit helemaal niet. Maar dit keer was de limit bereikt. Ik was boos en ik wilde het van de daken schreeuwen. Daarom heb ik samen met Lidie gedacht van... Nou, hoe moeten we dit nou oppakken? Eh, eh, we, wilden, we wilden het eh, allebei op onze eigen manier uiteindelijk eh, eh, opschrijven. Lydia heeft uiteindelijk een brief geschreven... en die, is, eh, die hebben wij namens ons verstuurd naar Fred Teven. Maar ik was... ja, ik, ik, heb een andere manier van uiten. Dus ik heb het op papier geknald en wilde dat in de krant hebben. Ik wilde dat in de krant hebben. Dus Jan-Jaap, ik zeg, jongen... Weet jij, of heb jij contacten met het parool of eh, met wat voor krant dan ook. Zodat, we het in de, in de krant, eh, zodat ik dat in de krant kon, kan zetten. Dit is wat ik schreef toen. De derde mesteek. De eerste messteek komt onverwacht en midden in de nacht van 25 maart vorig jaar. De politie staat voor de deur. Mijn dochter Floris is ernstig gewond na te zijn aangereden op het Mercatorplein in Amsterdam. Twaalf uur later is ze dood. Dit mes, scherp, gloeiend heet, met gekarteld lemet tot aan het heft erin en dwars door mijn hart en ziel... zit het na een, bijna een jaar nog en zal er altijd blijven. Ondanks dat dit niet met het leven verenigbaar lijkt, leef ik toch door. Toch ben ik een beetje dood gegaan. Mijn leven voor de eerste meststeek is dood. En mijn leven erna is anders. Veel is wat het was, maar veel ook niet. Pijn, missen, verdriet en verwarring. De tweede meststeek komt ook onverwacht, maar midden op de dag. En met de hele Nederlandse pers erbij. De laffe loser die mijn Floor doodreed... krijgt tot mijn verbijstering maar één jaar cel. Dus op 25 maart 2012, precies een jaar nadat hij Floor heeft doodgereden... gaat hij weer vrijkomen. Dit mes, koud, stomp, kort en met de inscriptie... Je André, in sierlijke letters op het heft... komt van achter in mijn rug. Het ontsteekt een bijna anarchistische woede. Mijn vertrouwen in het rechtssysteem wordt in het hart geraakt. Ongelooflijk dat die loser er me zo mee wegkomt. Deze bittere pil moet ook een plek krijgen. Daar waar eigenlijk geen plek meer is. Het is voor mij slikken of stikken. Veel is wat het was. Maar veel ook niet. Pijn, missen, verdriet, verwarring en woede. De derde messteek komt twee weken geleden in de mail van het Openbaar Ministerie. Ik krijg de mededeling dat de laffe loser op 8 februari 2012 vrijkomt... na een penitentiair programma. Dit mes, als, in een, als een in gif gedoopte ijspriem en met weerhaakjes bezet... komt in mijn onderbuik en trekt met een opwaartse beweging alles weer open. Het OM, dat God beter vier jaar onvoorwaardelijk eiste en aan onze kant stond... geeft hem nu dik een tiende van zijn jaar onvoorwaardelijk eh, cadeau. Dit om de terugkeer in de samenleving te begeleiden. Dit terwijl wij nog geen jaar geleden door zijn toedoen Floor naar haar graf begeleiden. Die gast is nauwelijks uit de samenleving geweest. Laat hem dat programma fijn in zijn voorwaardelijke tijd doen. Deze onverteerbare oneerlijkheid heeft mijn restje geloof in een rechtvaardige maatschappij doen vervliegen. Veel is wat het was, maar veel ook niet. Pijn, missen, verdriet, verwarring, woede en wantrouwen. Het parool zit vervolgens naast mij, of zit vervolgens die avond voor mij. En het interview wordt in het parool geplaatst. En ja, Jaap zei nog tegen mij toen ik hem aan de lijn had. Hij zegt, kijk uit, je weet niet, voor je het weet heb je een brede maatschappelijke discussie. En ik zei nog tegen me, ach joh, dat valt allemaal wel mee. Wat trekken ze zich nou aan van een gassie zoals ik? Maar tot mijn verbazing heeft het echt onvoorstelbaar veel reacties opgeleverd. Tot Kamervragen aan toe. Wat wat minder was dat het van de PVV was, maar goed. Uiteindelijk hebben we met Fred Teven gesproken, met het OM. Eh, en heeft het toch ja, wat ik denk behoorlijk wat effect gehad. Eh, wij voelden zich, ons in ieder geval eh, goed serieus genomen. De regelgeving rond vervroegde vrijlatingen is aangescherpt. Eh, de communicatie met slachtoffers tussen OM en slachtoffers is aangepast. En de ombudsman houdt daar ook toezicht, toezicht op. Is ons, is ons toegezegd. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat wij uh, blij zijn dat we de pers gezocht hebben... en dit aan de kaak gesteld hebben. She hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle leaked, And she tried and she tried and she tried and she Ik sta in Toemeler. In Amsterdam, het Comedy Toemeler in Amsterdam. Het is 2 april 2012, precies een jaar nadat de begrafenis eh, van Floor is geweest. En ik ben daar om Floor haar leven te vieren. Met familie, vrienden, collega's, collega comedy trainers. En ook om officieel het boek van Floor, Floor, broze snippers van een intens leven, te presenteren. En ik kijk rond en ik zie heel veel mensen... en ik zie ook stapels boeken liggen. Flora-boek. Wat geweldig. Dat het boek er is. Ongelooflijk. Het is, het, het is ook een prachtige avond geworden. Die heen en weer schiet tussen keihard lachen en heel hard huilen. Echt, als je het zo bekijkt, een afspiegeling van Flora eigen leven eigenlijk. Dat ging ook heen en weer tussen keihard lachen en heftig huilen. Het idee voor het boek ontstond eigenlijk toen we na Floor daar overlijden... haar boekjes, want zij hield altijd notitieboekjes bij... Uh, eh, eens door bladerde, haar computers bekeken. Eh, ze had sms'jes opgeslagen op de computer. Er waren echt ontzettend veel teksten, gedichten. Ze had ook dagboeken wat ze bijhield vroeger. Natuurlijk waren het er interviews, eh, e-mails. Ze schreef columns voor het Bosk. En alles was van Floor. dus, dus en, in, in al die teksten kon je het gevecht eigenlijk zien. Het gevecht wat ze had geleverd. En het zou toch prachtig zijn, bedachten wij... en eigenlijk bedacht, was het Lidie haar idee... ja, dat, om dat gevecht zichtbaar te maken. Zou toch geweldig zijn? En die inspiratiebron die Floor was tijdens haar leven... zou in het boek dan weer doorgegeven kunnen worden. Dat kracht, die kracht die ze uitstraalde naar anderen, dat vechten en dat... Maar ook eh, dat kwetsbare, dat onzekere en, en, en dan toch weer boven je uitstijgen uiteindelijk. Dat, dat zou geweldig zijn. Het boek hebben we natuurlijk niet alleen gemaakt het boek, er zijn ontzettend mee, of door, door, door, door anderen uh, bij geholpen. Eh, via Luciel Werner, eh, met Jan Jaap, met Anouk. uiteraard de uitgeverij Lebowski. Echt geweldig hoe die ons ondersteund hebben. En ook de, de, de, de, de vormgevers, want de vormgeving is echt, echt heel bijzonder. Ik heb hem hier ook nog voor me staan en elke bladzij is anders. Het is helemaal, ja, floor. Het gaat alleen over haar leven en haar vechten en haar overwinnen. En ja, ja fantastisch. je horen en je ruiken voor altijd. Ik wil je tranen weer eens drogen. Met je lachen samen bij ons thuis. Samen bij ons thuis. Ik hier, jij daar. Eigenlijk nog lang niet klaar. Zoveel dromen, zoveel kracht. Blijven leven blijven leven na die nacht. Ik wil jouw handen in de mijne. Je warmte voelen als jij een kus geeft op een wang. Ik wil dat je boos bent op wat ik heb zeggen dat het daarna zoals altijd weer goed tussen ons is. Goed tussen ons is. Ik hier, jij daar, eigenlijk nog lang niet klaar. Zoveel dromen, zoveel kracht, blijven leven. Blijven leven na die nacht. wil mijn hand door je haren halen. Ik wil je stem die in mijn oren klinkt. Kom nou, bel toch, weer eens net als altijd. En vertel me dat je nu gelukkig bent. Nu gelukkig bent. Ik hier, jij daar, eigenlijk nog lang niet klaar Zoveel dromen, zoveel kracht. Blijven leven, blijven leven na die Ja, nu is het boek dus klaar. En ja, het is echt, eh, zoals ik al zei, geweldig. Het is een eh, prachtig monumentje voor Floor geworden. En ja, we zijn er ontzettend trots op. En ik denk ja, ik weet eigenlijk zeker dat als Floor het zou zien... dat zou ze ook geweldig vinden en ook trots op zijn. En uit de reacties die we krijgen op het boek... krijgen we echt terug dat, dat, dat, dat het inderdaad kracht en inspiratie geeft. Eh, en dat het gevecht erin zichtbaar wordt. En eh, heel veel mensen die Floor hebben gekend... Die, die, die, die, die hebben Floor weer een beetje teruggekregen door het boek. En mensen die Floor niet hebben gekend... worden geïnspireerd. Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. that I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do it all the time, blowing out my mind. You got this look. Ik zit thuis, boven op een kamer... tegenover een prachtig portret van Floor. En ik speel gitaar en ik huil, ik huil, ik blijf huilen. En de ene tekst naar de andere... en de ene melodie naar de andere, die komt bij me boven. En schrijf ik op en... en, en ja, zo zit ik eigenlijk avond na avond boven gitaar te spelen en, en te schrijven en te huilen. En het is mei 2012. Dus ja, het, het, eh, het stopt bij me. Na een jaar trek ik het gewoon niet meer. Ik raak de grip kwijt op mezelf en, eh, ik ben helemaal, helemaal kapot. Ik heb, ik heb het eerste jaar eigenlijk vooral eh, lopen, ja, lopen stuiteren. Er, was iets in me, adrenaline, wat, ja, wat, wat, wat werkte eh, bij mij tenminste, eh, eh, als, als een, een, opjager. Ik heb superveel gewerkt thuis, op mijn werk. Terwijl ik echt ongelooflijk slecht sliep. Elke nacht werd ik om half twee wakker. En daarna ook nog een paar keer, maar altijd om half twee. Maar toch, ik bleef, ik bleef doorstuiteren. En, en, en ik bleef ja, sterk en krachtig, zei iedereen. Uh, uh, zo voelde dat niet, maar iedereen zei dat wel. En nu zit ik dus echt helemaal in mezelf gekeerd. Elke avond boven. En Lidie zei op een paar minuten... Hey Hans, jongen, eh, dit, dit, ik, kom eens even praten met me. En eigenlijk is dat... dat ja, dat, dat heeft me ook doen realiseren dat, dat, dat ja, dat het gewoon niet meer ging. Het, het, het knapte. En het knapte vooral toen Dolf op wereldreis ging. En ik het helemaal niet meer zag zitten. M mijn andere lieve kind ging gewoon voor 3,5 maand weg. En my god, hoe, ja, hoe moet ik door? Dat gaat er niet werken, dacht ik. Ik raakte het overzicht kwijt op mijn werk en patiëntenzorg op de intensive care... die ik dan toch wel deed, dat, dat ging echt helemaal niet meer. Ik werk nu voor de helft en ja, eh, op zich merk ik dat het, dat het helpt. ik kom weer tot mezelf, er is weer meer ruimte... En die verwarring die bij me echt helemaal uh, uh, over ging nemen, die uh, ebde weg. Ik heb er geen cijfer voor en ook geen woorden die vertellen wat ik voel en wie ik ben en hoe het is, zo zonder jou. Ik ben zo verward en niet meer mezelf. Omdat ik niet weet wat te zeggen en te voelen en te doen. Zo zonder jou. Laat nog een keer van je horen. Al is het midden in de nacht. Laat nog een keer van je horen. Dan slaap ik weer zacht. Ik weet niet meer wat te doen en wat te laten. Nu ik snap dat ik je nooit meer zie, dat ik het altijd zal en echt moet doen zo, zonder jou. Wie had dat ooit gedacht of geloofd? Als ze tegen mij hadden gezegd dat er een leven is en kan bestaan zo jou. Laat nog een keer van je horen. Al is het midden in de nacht. Laat nog een keer van je horen. Dan slaap ik weer zacht. je horen. Al is het midden in de nacht. Laat nog een keer van je horen, dan slaap ik weer een zacht. Ja, en hier eh, zit ik dan aan het eind van mijn verhaal... dat eigenlijk ja, nog lang niet klaar is. En, eh, en, ja, we, hebben het vaak over, Lied en ik. Hoe nu verder? Hoe nu verder? Nou, één ding is zeker. Ik wil doorgaan. Dus ik moet niet doorgaan, maar ik wil doorgaan. En dat is voor, ja, voor, voor waar ik veel van hou. Dolf, waar ik veel van hou. Heel veel vrienden. En eigenlijk ook, vooral ook voor Floor. Ik wil door voor Floor, want zij inspireerde mensen... door haar verhaal te vertellen en hoe ze daarmee omging. En haar gevecht. En dat je daar kracht uit kunt halen. En ja, dat probeer ik ook met vallen en opstaan. Eh, zoals ieder mens. En zo ook hier en nu. En ik weet ook niet hoe het, ja, hoe het verder zal gaan natuurlijk. Ik, ik, ik zie het wel. Eén ding weet ik wel. En dat is eh, dat ik eh, met de dader in gesprek ga. Die heeft een verzoek ingediend om, om, om te praten. En daar gaan we binnenkort mee aan de slag. En het andere ding wat ik zeker weet... is dat ik ontzettend veel verloren ben en ik zou het ook... Ja, het is onomkeerbaar maar, en, en afschuwelijk. Maar ik heb ondanks... Of niet ondanks, ja... Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, het is allemaal heel ingewikkeld... maar ik heb ook heel veel gekregen het laatste jaar. En ja, het is heel cliché, maar heel erg waar, dit laatste. En ik heb maar één ding te zeggen eigenlijk. Dat ik ja... Floor, ik hou van je. That's it. in de tonen die ik zing, in de wind die om het huis waait en jouw naam huilt. Je bent er nog, je bent er nog. In de woorden die ik lees, van mij of van een ander. In het geluk dat ik mij herinner, dat van ons was. Je bent er nog. In de plaatsen waar ik speel, waar iemand anders op jouw stoel in het publiek een lied verzoekt eh, dat ik spelen zal voor jou. Zo zal ik altijd voor je spelen. Zo zal je altijd voor me zijn. zo niet kwijt kan raken, zal ik spelen, blijven spelen. Zal ik zingen, blijven zingen. Zal ik zingen wat ik zingen kan voor je. want ik kan je nog niet missen. En gelukkig ga je niet. Het is even na half twee, Ewout de Jong met het NOS-journaal. PVV-Kamerleden Richard de Mos en Jim van Bemmel staan niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze zijn erover de afgelopen avond geïnformeerd door partijleider Wilders. In 2010 stond de Mos nog op de tiende plaats, van Bemmel stond toen 23ste. De Mos kwam tijdens een Kamerlidmaatschap in opspraak... omdat hij zich als schooldirecteur presenteerde... terwijl hij dat nooit was geweest. Van Bemmel werd in 2010 door PVV-leider Wilders tijdelijk als woordvoerder geschorst... omdat hij een veroordeling voor valsheid in geschriften had verzwegen. Ook PVV Erik Lucas keert na de verkiezingen van 12 september niet terug in de Tweede Kamer. Dat maakte hij zelf bekend op Twitter. Hij kwam in 2010 in opspraak na beschuldigingen van bedreiging en intimidatie. De hele PVV-kandidatenlijst wordt de komende dag bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt een basisschoolleraar uit Wiegen van ontucht met zes minderjarige meisjes. In mei werd al bekend dat de ouders van twee leerlingen en het schoolbestuur aangifte hadden gedaan tegen de man van 43. Nu zijn er volgens het OM zes aangiften binnen. De man gaf les op drie scholen in de gemeente Druten en Westmaas en Waal. In april begon de politie een onderzoek nadat de man op non-actief was gesteld. Dat gebeurde na een melding over ontoelaatbaar gedrag. De rechtbank heeft het voorarrest van de leraar met twee maanden verlengd. Tien Nederlandse militairen zijn bij een oefening in Beieren ternauwernood ontsnapt aan elektrocutie. Tijdens een beklimming sloeg de bliksem vlak bij de militairen in de bergwand. Ze raakten niet gewond. Eerder meldde het Beierse Rode Kruis dat de militairen en vijf andere klimmers gewond waren geraakt... toen de bliksem in de staalkabel sloeg waaraan ze waren gezekerd. Het ministerie van Defensie ontkent dat de militairen gewond raakten. Ze zijn wel ter controle in het ziekenhuis geweest. De militairen uit de Ermelo waren bezig met een zogenoemde grensverleggende oefening. Het weer, vannacht opklaringen en droog met kans op nevel of mistbank. Minima rond 13 graden. Vanochtend eerst zon, smiddags enkele buien met kans op onweer. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. En nu dan speciaal voor al diegenen die ons eh, hebben bijgestaan en gesteund... op wat voor manier dan ook, een muzikaal cadeau. Maar ook natuurlijk voor al die anderen die luisteren. dit is het live album van John Mayer. Eh, het is getiteld Where the Light Is live in Los Angeles. Het is de akoestische set en ik heb John Mayer via Floor eigenlijk ontdekt. Pas na haar overlijden heb ik ontzettend veel op de iPod geluisterd. En onder andere stond dit erop. Dus doe je ogen dicht en geniet. En een goede nacht verder. Good evening. dark to see the colors of the city lights. A trail of ruby red and diamond white. It's like a sunrise. She comes and goes, comes and goes, like no one can. To lose herself and find a high beach to serene. From mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes, she comes and goes like no one. just like It's a real honor to be opening up for myself this evening. I ran, I ran into myself backstage. I was very kind. I mean, I'm huge, the, the headliner, and I was very nice to myself. I gave myself a few minutes of conversation. I didn't think it was small talk. It was very nice. Like I say, that guy coming out later, he was a very nice guy. I love you too. black and white. But honestly, want someone stop begun. driving away in the dark, yeah. singing, Stop this train. I wanna get off and go back home again. I can't take the speed this thing is moving in. I know I can't, cause now I see I'm never gonna stop this train. gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this this is a song that I, I, um, I wrote a, a long time ago and uh, kind of fell out of fashion with me, and then it kind of has fallen back into fashion to me a little bit um, for the fans out there. Cause, well, the fa- for you guys. like to land night race through your door. I don't think I'm gonna go to LA anymore. I don't think I'm gonna go to LA anymore. I'm not sure that I really ever could. tuck in your bedroom. I don't think I'm gonna go to LA anymore. I get lost on the boulevard at night. Without your voice to tell me, I love you, take a ride. Pretending that you is the loneliest side. I'm gonna stand clear, cause I die if I saw you, die if I didn't see you. I'm gonna stand clear, oh yeah, I burn up in your atmosphere. I'm gonna steer clear, cause I die if I saw you. If I didn't see you there. See you there. Think I'm gonna stay, gonna stay in the grave. I think I'm gonna stay, stay, stay. And all the streetlights say, never mind, never mind. And the canyon line. Never mind. And sunset says we see this all the time. Never mind, never you mind. Wherever you go, wherever you are, I watch your life play out in pictures from afar. Wherever I go, wherever I do, I wonder where I am in my relationship to you. Wherever you go, wherever you are, I watch that pretty life play out in pictures from afar you. as much a fool as you want. You don't have to worry about the cameras. This is just my probation. Say hello to Robbie. Robbie McIntosh on the guitar. I love you too. Ryan Harris, LA's very own David Ryan Harris. Oh mellow, oh mellow, rainy California life. Jesus and America too. She's a good girl, crazy about us, loves horses and her boyfriend too.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 Free falling, falling. Now I'm falling, falling. Free falling now, free falling now, free falling. Na het nieuws van twee uur volgt de OBA live special... met de literaire top 45 van Max Pam. Met presentator Wim Brands en vele gasten.